van 5 uur. moet met het NWS Journaal. Bij een busongeluk in het zuiden van Peru zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen... en 20 inzittenden gewond geraakt. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een rivier terecht. In de bus zaten veel mensen die op weg waren naar hun geboortestad Cusco... om te stemmen voor de verkiezingen die morgen in Peru worden gehouden. In Peru gebeuren veel verkeersongelukken. De wegen zijn slecht en de voertuigen worden slecht onderhouden. Jaarlijks komen er zo'n 4000 mensen om in het Peruaanse verkeer. Er moet een groot landelijk onderzoek komen naar honden die mensen bijten. Daarvoor pleit de Koninklijke Hondenbescherming, een organisatie die hondeneigenaren adviseert. De organisatie zegt in de Telegraaf signalen te hebben dat het aantal bijtincidenten toeneemt, maar wil graag harde cijfers. Sommige gemeenten houden het aantal incidenten wel bij en constateren inderdaad een stijging. Noord-Korea heeft volgens het staatspersbureau een succesvolle test uitgevoerd met een nieuw type motor voor lange afstandsraketten. De test is bijgewoond door de leider Kim Jong-un en zou zijn uitgevoerd op een lanceerplek aan de westkust. De spanningen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld zijn de laatste tijd weer flink opgelopen door de raketproeven die het land doet oud John de Wolf wordt de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Minister Ascher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen. Ascher zegt dat de 53-jarige de Wolf betrokken is, daadkracht uitstraalt... en het beeld over ouderenwerklozen kan verbeteren. De Wolf helpt nu al werklozen in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Hij wil vooroordelen bij werkgevers wegnemen... die vaak denken dat ouderen te duur zijn om aan te nemen en zich vaker ziek melden. Het weer. In de oostelijke helft van het land komen mistbanken voor. Die verdwijnen snel na zonsopgang. Overdag blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt af en toe bij 13 tot 15 graden. S'avonds kan er wel wat regen vallen.